De Nationale Garde is in staat van paraatheid gebracht. Ida zal de Amerikaanse kust morgenochtend bereiken. Gisteren richtte de orkaan een ravage aan in El Salvador. Daar vielen volgens de laatste berichten 124 doden. Er worden nog 60 mensen vermist. Na El Salvador passeerde Ida het Mexicaanse schiereiland Yucatan met de badplaats Cancún, maar daar veroorzaakte de orkaan geen grote problemen. Verwacht wordt dat Ida op open zee weer aan kracht wint. Een van de plaatsen die mogelijk bedreigd worden is New Orleans, waar vier jaar geleden Katrina een ramp veroorzaakte. Nabestaanden van acht slachtoffers van de crash met de Airbus van Air France hebben de Franse luchtvaartmaatschappij aangeklaagd. In de aanklachten worden ook elf leveranciers van vliegtuigonderdelen genoemd, waaronder Motorola en Intel. De zaak is ingediend bij twee Amerikaanse rechtbanken. De Airbus stortte op 31 mei neer in de Atlantische Oceaan, meer dan 1000 kilometer uit de Braziliaanse kust. Alle 128 inzittenden kwamen om. Volgens de nabestaanden is Air France nalatig geweest bij het onderhoud en waren vitale onderdelen van het vliegtuig te kwetsbaar. Vanaf vandaag wordt in Nederland op grote schaal gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Huisartsen bepalen zelf op welke dag er wordt ingeënt. Voorlopig krijgen alleen risicogroepen prik. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met long- of hartproblemen, maar ook 60-plussers, vrouwen die meer dan 13 weken zwanger zijn en personeel in de gezondheidszorg. Vandaag wordt bekend of ook kinderen zouden moeten worden ingeënt. De Gezondheidsraad brengt daarover advies uit. En in sommige bejaardenhuizen in België mogen kinderen onder de 16 niet naar binnen. Ze zouden de bewoners kunnen besmetten met de Mexicaanse griep.